Uh, zeker na het betoog van de, van de portefeuillehouder. Omdat ik ook uit ervaring weet hoe het kan gaan. En dat gaat goed. Dank u wel. Meneer Hendricks. Ja, dank u, eh, voorzitter. Uh, als er toch één zin is blijven hangen van de afgelopen termijn... is dat wel uh, het gaat om vertrouwen. En dat is een zin ehm, waar ik me volledig bij kan aansluiten. Ehm, dat gaat bijvoorbeeld ook over het vertrouwen wat wij in de gemeenteraad hebben. Want als ik kijk naar de vorige keer dat we dit traject hebben gedaan... hebben we alles adviseren gehad als uh, treden op de participatieladder. En hebben dat advies volledig van A tot Z, elke punt en komma overgenomen. Dus wat dat betreft mag er ook vertrouwen zijn in de gemeenteraad die zich houdt aan afspraken. En ik hoorde het al een paar keer zeggen, vorige keer is het goed bevallen. Als mijn fiets goed bevalt, ga ik ook niet volgende keer met de scooter. Ik als iets bevalt, moet ik het op die manier blijven doen. En als adviseren blijkbaar vorige keer heel goed bevallen is... en dan kan de VVD zich bij aansluiten... zie ik geen aanleiding om dat eh, te veranderen. Maar het gaat ook over ander vertrouwen. Het gaat ook over vertrouwen wat de inwoners mogen hebben in de gemeente. Het is, is al een paar keer gegaan over het wekken van verwachtingen. En een inwoner die komt naar een co-productiesessie... verwacht dat zijn inbreng daar een stuk serieuzer wordt genomen dan bij een adviesessie. Die ziet dus dat daar verschillen in komen. En als ik onze interpretatie hoor, en ook van eh, D66... dan neemt achteraf de gemeenteraad alsnog een besluit. Dus dan ben je niet bezig met het wekken van een concrete verwachting... want je weegt die onderdelen niet eh, verschillend. Maar voorzitter, als ik toch in dat vertrouwen in, naar de inwoners toe mag eh, blijven... als D66 dat zo belangrijk is... waarom heeft D66 dan niet vertrouwen in dat inwoners... over de inrichting van hun eigen gemeente kunnen staan? Waarom kunnen we niet in een participatiebijeenkomst... laten we bijvoorbeeld de co doen, inderdaad... over... Ehm, de samenvoeging van ons ambtelijk apparaat met Haarlem. Waarom kan daar over zoiets belangrijks dan weer geen co-productie... of zelfs maar een lichte vorm van participatie plaatsvinden? Dus ik concludeer dat D66 geen vertrouwen heeft in de Zandvoorts inwoner. Dank u wel. Anderen nog in tweede termijn. Dan ga ik naar de beantwoording. Meneer Meijer, aan u het woord. zijn er eigenlijk überhaupt vragen? Of heeft u nog wat toe te voegen? Nee, er zijn geen vragen, dat klopt. Eh, maar ik heb wel iets toe te voegen. Eh, ik had eh, vanmiddag een gesprek met een mevrouw... die graag iets aan loslopende honden willen doen. En toen hebben we haar verteld dat wij een participatietraject gaan starten... en zij was heel erg enthousiast en heeft zich gelijk aangemeld... en ging ook gelijk anderen motiveren daarvoor. Zij snapte onmiddellijk dat je aan zo'n tafel je heel andere oplossingen en resultaten kunt bereiken. Nog even los van co-productie en adviseren. Ik hou uw raad alleen maar voor dat het college vanuit de door u vastgestelde verordeningen en akkoorden heeft gereageerd. Niet meer en niet minder. Dat is ook het vertrouwen volgens mij wat inwoners en ondernemers in onze gemeente stellen. Zo scherp kun je hem ook zetten. En dat is goed. Dus het kan en het mag. En dat is geen reden om af en toe de banden van de fiets, meneer Hendricks, op te pompen. Want soms zijn ze door het vele gebruik wat zachter geworden. Zo zou ik hem willen heretiketteren en formuleren met dat positieve advies. Het is aan u. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dank u wel. Dan denk ik dat wij eh, bijna tot stemming over kunnen gaan. En het is voor mij handiger als ik weer op mijn eigen plekje gaan zitten. Dus ik uh, schors deze vergadering voordat we tot stemming overgaan. Momentje. Ik heropen de geschorste vergadering. Ik dank mevrouw Van der Veld voor het waarnemen van het voorzitterschap. En wij gaan nu tot stemming over. Het raadsvoorstel kaders APV 2017 wordt in stemming gebracht... nadat eerst het abonnement wat door VVD en CDA's ingediend aan u wordt voorgelegd. Mag ik dat bij handopsteken doen? Wie is voor het abonnement ehm, zoals ingediend door het CDA en de VVD... waarbij eh, de essentie is dat alles op adviseren gaat? Bij ons besteken. Wie is voor dit abonnement? Voor zijn het CDA, de VVD, partij Veldwits, mevrouw Van der Veld en meneer Cohen. Wie is tegen het abonnement? Tegen zijn de Partij van de Arbeid, D66 voor zover aanwezig, Oudere Partij Zandvoort voor aanwezig en de heer Miesenbeek. Mevrouw de Griffier. Dat betekent dat het abonnement met 8 tegen 6 is aangenomen. En daarmee is het raadsvoorstel zoals aangereikt gewijzigd en breng ik het gewijzigde raadsvoorstel in stemming. Bij hand opsteken. Wie is voor het raadsvoorstel uh, Algemene Plaatselijke Verordening middels verregaande participatie. Bij hand op steek graag. Wie is voor? Ik constateer dat dat unaniem is. Daarmee is dat voorstel aangenomen. En dat brengt mij op het volgende agendapunt. En dat is ingekomen post. Is er over de wijze van afdoening een vraag uwzijds, Dames en heren, mag ik nog in het slot van deze vergadering uw aandacht? Mevrouw Rietkerk. Dank u, voorzitter. Het gaat om 2017-020, eh, de intentieverklaring voor het Boomfeestdag. En daar zit een mooi eh, verdrag bij. Uh, ik... Jazeker staat hij op de lijst. Mevrouw Dietkerk, op mijn lijst staat hij niet, maar dat zegt niet alles. Um, Deze lijst is, eindigt op 2017-017. U heeft het misschien over de komende lijst. Ja, dus ik ga u teleurstellen. Dan hou ik hem vast. Dank u. Ik ga het proberen te herinneren. Anderen nog, niet, dan stellen we hem al dus vast en wordt het op deze wijze afgedaan. Dan gaan we naar de verslagen van de vergaderingen van 12 en 24 januari. De vergadering van 12 januari. Zijn daar nog op- of aanmerkingen uwerzijds? Zijn niet van tevoren aangemeld? Dan is dat vastgesteld met dank aan de griffier. Het verslag van 24 januari, daar heeft meneer Paap een toevoeging gedaan... in zaken de motie sluitingstijden. Die is correct, die is gewijzigd. Dat, u ziet hem gewijzigd. Meneer Steegman. Twee tellen. Ik mag ook wat zeggen. Zeker. Uh, op pagina 7, schuine streep 8 staat mevrouw van der Plas... zegt namens de fractie van D66... dat zij niet meegaat met de motie van de VVD. En volgens mij was het de motie van OPZ. Ik denk dat u gelijk heeft, uh, meneer Steegman. zeker. <laughs> Wij nemen hem even mee en ik, eh, ik zeg u toe, want ik heb hem even snel gescrollt en dat klopt eh, denk ik. Maar de Griffie gaat naar kijken. Ja. Eh, maar we zullen, we zullen de band ook nog even afluisteren. Dank u wel voor de tip. Uh, ja, maar één, ik wil één ding zeggen. Eh, dat politiek is voor mij soms heel moeilijk. Maar grammatica heb ik nog redelijk onder controle. Dus dat... Nee, dat is wel zo, maar... dames, heren, heren, heren, wij nemen hem even mee terug. We luisteren de band naar. Ik zeg u toe dat het wordt aangepast als het niet klopt... als mevrouw van der Plas daadwerkelijk heeft gezegd de VVD... dan blijft het staan. Dit is een waarheidsgetrouw verslag. Of het nou bedoeld is of niet, laat ik het midden. Dat is hem, meneer Steegman. Ja? Goed. Dank voor uw bijdrage. Dan stellen we ook dat verslag zo vast... met de opmerking die ik heb gemaakt. Met dank voor de griffier. En dat betekent dat ik tot een sluiting van deze bijeenkomst overga. Dank voor uw inbreng en ik wens u wel thuis. gezin en laat je zorgen thuis. Voor het trip in de natuur op naar de zee. Want deze tijd is toch zo jachtig, laat uw spanningen tot thuis. De buitenlucht verandert uw humeur. Het maakt niet uit wat je doet in je vrije tijd. Want Nederland heeft mooie plekjes overal. De natuur biedt zoveel dingen, blijf niet zitten en ga mee. Als de zon schijnt stemt dat iedereen tevreden pak de fiets of neem de auto, blijf niet zitten op de stoel. Als je op weg bent, geeft de buitenlucht een kriebelig gevoel. Ga naar de bossen, op het strand of naar de heide. Voel je fit en blijf gezond, dus zing maar mee. in en laat je zorgen thuis. Voor een trip in de natuur op naar de zee. Want deze tijd is toch zo jachtig, laat uw spanningen tot thuis. De buitenlucht verandert uw humeur. Het maakt niet uit wat je doet in je vrije tijd. Want Nederland heeft mooie plekjes overal. De natuur biedt zoveel dingen, blijft niet zitten en mee. Als de zon schijnt stemt dat iedereen tevreden. Goedenavond, dames en heren. Dit waren de raadsvergaderingen op ZFM Zandvoort. Ik blijf hier nog even hangen. Daarna ga ik, eh, ga ik ook naar huis. Ik nog een paar nummertjes draaien, maar dat moet ik nog even overleggen. Maar in ieder geval bedankt voor het luisteren voor de raadsvergaderingen. Wie is er op de Nijs? Bangerhard. Dames en heren, ik hoor net dat ik nog eh, het uurtje mag afmaken. Dus bij deze ga ik het uurtje afmaken. Met, eh, we beginnen met Santana, She's Not There. Remastered Studio... nu, hier op CFM Zandvoort. Ja, dames en heren, ik ga nog even door tot het einde van het uur. Nu eerst Chef Special. In Your Arms. Hier op CFM Zandvoort. I know you're gone, I know you're gone. But I don't feel what I know.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 Het is half elf. Het is alweer zo laat. Ja, het is alweer zo laat. En uh, ik heb een mooi nummer klaarstaan. Ik heb uh, eh, Grosso, Ingrosso Sun is Shining klaarstaan. Bezoekers mogen ook binnenkomen kunnen mogen binnengestuurd worden via Facebook. Dat mag via mijn persoonlijke eh, Facebookpagina. Casper ZFM. Of via mijn privépagina. Voor de mensen die mij op te vriend hebben op Facebook. Nu eerst uh, Equil en Grosso. Sun is Shining. Hier op ZFM Zandvoort. A simple band of gold. Wrapped around my soul. breathing hard, forget. Faith is in our hands, castles made of sand. dames en heren. Het is Equally Russo. Sun is shining. Hier op CFM Zandvoort. Het volgende nummer is aangevraagd door Yvonne Hoekstra, zie ik. Het is Queen. ik mocht zelf een nummertje uitzoeken. En we dachten van het nummer... Even kijken, even kijken wat heb ik staan. Eh, ik heb hier I Want To Break Free staan. Is dat een goede nummer? Nu. Queen. I Want to Break Free op CFM Zandvoort. Als het goed is. Oh, wacht. Daar is hij. Queen, I Want to Break Free. Ja, dames en heren, daar ben ik weer. Ik eh, merk dat ik net eh, les 1 van radio maken ben vergeten. En dat is, eh, zet je altijd je microfoon uit zodra je muziek draait. ik verwacht straks telefoontjes van, hey, ben je niet wat vergeten? Dan denk ik van, ja, ik ben inderdaad wat vergeten. Stom als ik ben. Maar nou ja, mensen is gewoon fouten te maken. En dat eh, foutje gaan we nu eh, goed oplossen. Ik heb eh, het volgende nummer klaarstaan. Dat is het volgende nummer. Walk the Moon. Shut Up and Dance. Just keep your eyes te ter ook op internet. www.zfmzandvoort.nl sleep. Dangerous. NC Cake by the Ocean. Hier op CFM Zandvoort. En dan heb ik nu Avicii met The Nights. Hier op CFM Zandvoort. Het is tien voor elf. Dat betekent dat ik nog tien minuutjes doorga. En daarna neem ik ook afscheid. Maar nu eerst Avicii met The Nights. He said, can't put out. Carve your name into those shining stars. He said, Go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day, my father, he told me, Son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, When you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said, One day. the line. Ja, dames en heren. Dat was Avicii met The Nights. En nu Ed Sheeran met Icy Fire, aangevraagd door Arjan Berg. Hier op CFM Zandvoort. And should the sky be filled with fire and smoke.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 Ik maak het uurtje nog even af met vijf minuutjes. Ik wil u nogmaals bedanken voor het luisteren naar de raadsvergadering hier op CFM Zandvoort. En naar het eh, laatste drie kwartier van, mijn eh, waar ik zelf uh, plaatjes mocht draaien.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 Drie minuten voordat ik stop. Dat ik kan, dat ik nog. De klopt, die blijft maar tikken, dus komen is netjes gedacht. Dag. Nog even en dan gaan we slapen. Oh, wat heerlijk, even helemaal niks. Ik moet er nu gewoon van grappen. We staan wel lekker te zingen, jij en ik. Maar dit is al het tweede couplet. Dus hoe lang gaan we nog door? Vraag aan het koor. Zijn we al verder dan echt eerlijk waar. Hou het maar op hoor, we zijn nog niet klaar.